Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Toen Freud overleden. Hij schilderde vooral rauwe realistische naakten en portretten. Een van die portretten, Benefit Supervisor Sleeping, bracht bij een veiling drie jaar geleden ruim 33 miljard dollar op. Dat is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. In 2008 was een grote tentoonstelling van Freuds werk in het gemeentemuseum in Den Haag en vorig jaar in het Centre Pompidou in Parijs. Lucien Freud was de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Het gezin waarin hij werd geboren vluchtte in 1933 naar Engeland om de nazi's te ontlopen. Later kreeg hij de Britse nationaliteit. Lucien Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In Malawi zijn zeker tien doden gevallen bij anti-regeringsdemonstraties. De inwoners van het Afrikaanse land gingen de afgelopen dagen massaal de straat op om te protesteren tegen president Mutharika. Ze vinden dat hij steeds autocratischer reageert, regeert. Ook is de bevolking boos over stijgende voedsel- en brandstofprijzen. De oproerpolitie trad hard op tegen de betogers die ook werden aangevallen door aanhangers van de regering. Zeker 22 mensen raakten gewond bij de demonstraties. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man vastgelegd op film... De man kreeg de doodstraf voor de moord op zijn ouders en zus in 1993. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat de executie zou worden vastgelegd, zodat bewezen kan worden dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft. De staat Georgia gebruikte een nieuw gif en vorige maand zou een ter dood veroordeelde stuiptrekkingen hebben gehad nadat hij de injectie toegediend had gekregen. De staat Georgia probeerde de opname van de executie tegen te houden, maar van de rechter mocht hij doorgaan. De opname moet wel worden opgeborgen en mag alleen worden gebruikt in het proces van de andere ter dood veroordeelden. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima tussen 10 en 13 graden. Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien en 18 à 19 graden.